12 uur. Ember Brandsen met het NOS Journaal. Een internationale website voor mensen die vreemd willen gaan is gehackt. De groep dreigt de persoonsgegevens van 37 miljoen gebruikers openbaar te maken... als de vreemdgaan-site niet offline wordt gehaald. De meeste gebruikers van Ashley Madison komen uit de Verenigde Staten en Canada. Ook in Nederland is de site actief, maar Second Love is hier de grootste. Het consumentenvertrouwen is licht gedaald, meldt het CBS. De index waarmee het vertrouwen wordt gemeten zakte deze maand van 6 naar 4, wat betekent dat er nog iets meer optimisten zijn dan pessimisten. Consumenten werden wat somberder over het economisch klimaat in Nederland. De uitgaven van consumenten zijn in mei verder gegroeid. De bestedingen lagen die maand ruim 1% hoger dan een jaar eerder. Er werd vooral geld uitgegeven aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Het kabinet gaat bekijken hoe woningverhuur door particulieren via bedrijven op internet beter kan worden geregeld. Het gaat bijvoorbeeld om Airbnb en Wimdo. De bedoeling is dat bedrijven en consumenten kunnen profiteren van nieuwe digitale mogelijkheden zonder dat dat ten koste gaat van bijvoorbeeld de veiligheid en betrouwbare dienstverlening. Het kabinet gaat regels tegen het licht houden en waar nodig moderniseren. In Libië zijn vier Italianen ontvoerd. Het zijn medewerkers van het Italiaanse oliebedrijf Eni. Wie de ontvoerders zijn, is niet bekend. De vier werden gisteravond ontvoerd op het beveiligd terrein van het bedrijf... bij de stad Melita in het westen van het land. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Italianen nogmaals opgeroepen Libië te verlaten vanwege de onveilige situatie in dat land. Het weer is bewolkt in het uiterste zuiden en daar kan wat regen of motregen vallen. In het midden en noorden raakt het geleidelijk ook steeds meer bewolkt, maar is er eerst nog veel zon. Het wordt rond de 23 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De vechtbrug in de A1 staat open, Amsterdam-Amersfoort. In beide richtingen staat bij Muiden 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 can't blame me now for the death of someone.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. Elle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 What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up shall find I've been with you through all times. In the thirsting, I will quit you with my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 苦苦的哭。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 ceaseless weeds with a peaceless bond and you sing it along. Sing Kokoroko, Kokoroko, sing Kokoroko.